7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De man die gisteren in Baton Rouge in Amerika drie agenten doodschoot... en daarna zelf werd doodgeschoten... was een ex-marinier die in Irak op missie was geweest. Kevin Long, een zwarte Amerikaan, plaatste video's op YouTube... waarin hij onder meer zegt dat zwarte Amerikanen moeten terugvechten. De moord op vijf agenten in Dallas twee weken geleden noemt hij gerechtigheid. De Turkse premier Yildirim heeft de aanhangers van president Erdogan bedankt voor hun steun. Hij sprak diep in de nacht duizenden Turken toe die zich op het centraal plein in Ankara hadden verzameld, zwaaiend met de Turkse vlag. Hij herhaalde dat de koeplegers van vrijdag streng worden gestraft. En Yildirim noemde de dag van de mislukte staatsgreep een feestdag voor de democratie. Twee F-16's van de koeplegers in Turkije hadden vrijdag de mogelijkheid om president Erdogan te doden toen hij per vliegtuig onderweg was naar Istanbul. Dat zegt een oud-militair van de Turkse luchtmacht. Waarom de F-16's Erdogans vliegtuig met rust lieten is onduidelijk. Een hoge regeringsfunctionaris bevestigt dat het presidentiële vliegtuig in de problemen is geweest. Er komt geen wapenverbod tijdens de Republikeinse conventie in Cleveland. Een politiebond had daarom gevraagd, maar de gouverneur van Ohio gaat daar niet in mee. De conventie, waarop Donald Trump de officiële presidentskandidaat van de Republikeinen wordt, begint vandaag en duurt vier dagen. Er worden 5000 agenten ingezet voor de beveiliging. Kroatië heeft verrassend de halve finales bereikt van de Davis Cup tennis. De Kroaten bogen een 2-1 achterstand tegen de Verenigde Staten gisteravond om in een 3-2 overwinning. Marin Silic en Borna Koric wonnen allebei hun partij tegen John Isner en Jack Sock. In de halve finale spelen de Kroaten tegen Frankrijk. De andere halve finale gaat tussen Groot-Brittannië en Argentinië. Het weer. De dag begint op sommige plekken grijs, maar later schijnt de zon volop. Het wordt een graad of 25. De komende dagen is het nog warmer, tot lokaal 32 graden op woensdag.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 Tussen Beest en Waardenburg 5 kilometer file door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht en je hebt ongeveer een half uur vertraging. Op de andere rijbaan staat een lange kijkersfile van 15 kilometer. Op de A6 Emmeloord richting Muiden.